uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer in Italië heeft op Sicilië nog eens tien levens geëist. In een dorpje bij Palermo kwamen negen mensen van één familie om het leven... toen ze in hun huis door het water werden verrast. Drie mensen konden worden gered. Een man en een meisje waren net de deur uitgegaan om snoep te halen... terwijl een derde persoon zich buiten aan een boom kon vastklampen. Op een andere plek op Sicilië werd een auto door het water meegesleurd... en viel één dode. Het dodental door noodweer in Italië staat nu op zeker 25. In de Amerikaanse staat Texas heeft een recordaantal mensen vroegtijdig, vroegtijdig gestemd voor de tussentijdse congresverkiezingen. Het aantal vroege stemmers daar ligt op ruim 4,5 miljoen. Ook in andere staten ligt de opkomst veel hoger dan bij de vorige verkiezingen. Het is in een aantal Amerikaanse staten mogelijk om al voor de officiële verkiezingsdag te stemmen. Dat kan bij speciale stembureaus en via de post. In Breda is vannacht een man doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 23 uit Dordrecht. Hij zou zijn neergestoken bij een ruzie op straat in de buurt van het centrum. De man werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie van Breda heeft een man van 36 uit die plaats aangehouden als verdachte. Een van de grootste obstakels in de brexit-onderhandelingen zou zijn weggenomen. Volgens de Britse krant The Sunday Times hebben Groot-Brittannië en de Europese Unie een geheim akkoord gesloten over een douane-Unie-constructie. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland zou volgens het akkoord open blijven. Een woordvoerder van premier May noemt het artikel speculatie. De onderhandelingen tussen Brussel en de Britten zouden nog altijd gaande zijn. Het weer, veel zon, al is er in het oosten wel meer kans op bewolking. Het wordt 11 tot 14 graden.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 And on a clear day, on a clear day, you can see forever and ever and evermore. me who you are. On a clear day, nothing will astound you. And the glow of your being outshines every star you feel part of. Every mountain seems sure. You can hear from far and near a world you never, never heard before. And on a clear day, and evermore. hele goede morgen luisteraars. Eh, op deze zondagochtend een clear day, bijna. Want het, toen nog de deur aan ging was het nog redelijk uh, onbewolkt. Ik weet niet hoe het nu is. Ik kan eigenlijk slecht zien, de luxeflex aan dicht hier in de studio. Maar ik weet het niet zeker. Het lijkt wel de zon nog schijnt zo van, van binnenuit gekeken. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar CFM eh, Jazz op de zondagochtend. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Onverwacht en plotseling omdat Charles eh, eh, gisteravond belde dat hij niet in de gelegenheid was. Dus vandaar dat jullie het met mij moeten doen. Eh, het mix van oud en nieuw. Er zit van alles in. Het eerste uur komt zeker voorbij. Lee Morgan, Lou Rawls, Julie London, Lou Danielson... Chris Botti, Chad Baker, Carmen Gomez... Jeff Woolrich, Carfu en Philip Katrien. Als het allemaal loopt volgens het schema. En ja, dat gaat misschien wel lukken. Nou, Johnny Hartman, hoe ben ik ooit... dat is een van mijn favoriete zangers, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb die man ontdekt jaren geleden. Eh, ik hou van thrillers. En toen was ik een thriller aan het lezen over een detective. Die heette eh, Spencer, geschreven door Robert Parker. En die draaide altijd muziek van eh, Johnny Hartman. toen ben ik dat eens gaan opzoeken. En dat vond ik eigenlijk geweldig. Een stem die klinkt als een klok. Eigenlijk net zo goed als Frank Sinatra, zou ik bijna zeggen. Hij is minder bekend geworden. Alhoewel, tegenwoordig kom je nog wel eens tegen. Johnny Hartman. Dat vind ik leuk. Thrillers waar eh, jazz in beschreven wordt. Je hebt ook zo'n detective Harry Bos. Die houdt nogal van de saxofonist Frank Morgan. Ook heel leuk. Maar goed, dat was Johnny Hartman. Eh, we zijn in de oude tijd, zou ik maar zeggen. Dus dan is het de hoogste tijd voor Lee Morgan. Softly as in the Morning Sunrise. Lee Morgan. is wel heel fraai zeg. Lee Morgan. Maar dan eh, eh, een nummertje waar hij zelf helemaal niet eh, in meespeelt. ik heb het heel snel bij elkaar moeten grabbelen, de muziek vanochtend. Dus vandaar mijn excuses, maar het was wel Lee Morgan. ja, dit is ook leuk. We zitten op de zondagochtend, dus we kunnen van alles wat draaien. we maken altijd kleine uitstapjes. En dit vind ik zeer leuk. Ik laat hem gewoon horen. You made me so very happy. once more. I chose you for the one. Now I'm having so much fun. You've always treated me kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. And I'm so glad you came into my life. Came into my life. You came into my life. The others, they were untrue. But when it came to loving you, I want to spend my whole life with you. Cause you came and you took control. You changed my very soul. You've always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad that you came into my life. I love you so much it seems that you're evil in my dreams. I can hear, I can hear you calling. <laughs> I'm so in love with you. All I ever want to do is thank you, baby. I wanna thank you, baby. came into my life. Yeah, baby, you turned Thank my world around. I thank you, baby, for being so good to me. Thank you, baby. was natuurlijk de onvergetelijke Lou Rawls... met het nummer You Make Me So Very Happy. Uh, dat nummer kent iedereen natuurlijk van de formatie Blood, Sweat and Tears. Eh, een formatie uit volgens mij 70 jaar uit mijn hoofd. Die stond het eigenlijk te boek als de rock jazz groep. Ja, ook heel een mooie stroming natuurlijk. Die, die popgroepen die jazz maakten. Eh, en daar zitten wel meer bij. Colosseum 2 is ook zo'n, zit ook van alles tussen wat mooi is. Eh, en de van Senators heeft, valt natuurlijk hard ook aardige eh, muziek. Eh, you make me so very happy. Wie maakt jou zo happy? Op deze zondagochtend. Misschien wel is dat Julie London. Ik kan geen dag voorbij gaan zonder Julie London. Get out of town. before it's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to the farm and be contented to charm the birds off the trees? just disappear. I care for you much too much. And when you're near, so close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet. Darling, it's getting me down. Get out of town. just disappeared. I care for you much too much. And when you're near, so close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet. Darling, it's getting me down. On your mark, get set. Ja, toch een dame, die Julie London, eh, prachtige muziek. All Through the Night heet deze cd. Steek uit 2007. Eh, zeer de moeite waard. Voor de liefhebber. Maar dat geldt ook voor Lou Donaldson. Eens even kijken, wat hebben we? The Things We Did Last Summer. Uit 1952. Nou, houd het nieuwe. mooie muziek van Lou Donaldson. The Things We Did Last Summer. 1952 kwam het allemaal. Eh, van de week werd ik eh, eigenlijk blij verrast door een eh, zangeres... die haar eerste jazz-cd gemaakt had. En als je dan vraagt wat is de leeftijd van die vrouw... die is 77 jaar. En haar naam is Masumi Ormani, een Japanse. En die heeft een cd gemaakt, American Songbook. Er zijn alle hele bekende songs op. Wat ik zelf een hele mooie vond was het nummer Misty. Een heel bekend nummer natuurlijk. En dan hoor je eh, Houston Person eh, op de zak, tenorsax. Daar komt ze. Misty. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello. That music I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leading Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone? Never knowing my right from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. in life. Ja, een bijzonder fraaie cd, eerlijk is eerlijk. Masumi Ormandi, een eh, Japanse. En eh, ja, natuurlijk ook Houston Person, die hier op de tenor speelde vrouwen 77 en dan nog met een cd uitkomen. Prachtig vind ik dat, dat soort verhalen. En als we dan over Houston Person hebben... met wie heeft hij eigenlijk niet gespeeld? Eh, ik denk dat keer, vorige keer, keer daarvoor heb ik de nieuwste cd van Tony Bennett gedraaid. En was Tony Bennett en Diana Krall begeleid door Bill Charlap. Maar Houston Person en, eh, heeft ook een cd gemaakt met Bill Charlap. Eens even kijken, 2004 is dat alweer. If I Rule the World, Houston Person, Bill Charlap. Houston Person en Bill Charlap. Bekend pianist, de hedendaagse pianist. Ik vind hem erg goed. Eh, daarvoor draaide ik het nummer van Masumi Ormandi, eh, Misty... waar Houston Person ook op meespeelde. Maar Misty is natuurlijk ook een hele bekende film... met dat nummer, dat bekende jazznummer Misty. En over film gesproken dacht ik... het is misschien wel leuk om weer eens wat eh, filmmuziek te doen. In het eerste uur heb ik de, iets over Chet Baker... en het tweede uur doe ik iets van Thriller Jazz. En uh, als het over Chad Baker gaat... dan kan je niet eigenlijk om een film heen... waar de muziek gecomponeerd is door John Barry. En dan moet ik hem even opzoeken... want daar zit een mooi nummer op... wat gespeeld wordt door de Amerikaanse jazz-trompetist Chris Botti. Eh, Remembering Chad. Eens even kijken waar ik er zet staan. Ik moet hem even opzoeken. Ik had hem ergens staan. Dan zie ik natuurlijk niet zo gauw waar ik dat neergezet had. ik zoek gewoon eventjes door. Hmm. Misschien doe ik eerst wel het, andere nummer van Chad Baker zelf. Chad Baker zelf heeft ook een, eh, in een soundtrack gespeeld. Verschillende soundtracks. En deze keer heb ik gekozen voor een film... waar de muziek gecomponeerd is door Philippe Sagde Flikou Voyou. En dat is een heel mooi nummer. Tendres, tendres Trompet. En dat heb ik hier staan. Die heb ik wel gauw gevonden. Komt-ie. Chad Baker. ontspoort een beetje. Dan heb ik inmiddels die andere gevonden. Dit was eh, Chad Baker zelf uit de soundtrack uh, Fliek of Voyou. Eh, muziek Philip Sarde. Maar ik heb ook gevonden die ik in eerste instantie aankondigde. Dat is Remembering Chad. dat is muziek van John Barry, Played by the Heart heet die film. het gaat natuurlijk over Chad Baker. Komt-ie. eerbetoon aan Chad Baker uit de film eh, Remembering... Eh, eh, even kijken, Playing, Playing by the Heart. en dit was het nummer Remembering Chad, gespeeld door Chris Botti... Amerikaanse jazz-trompetist. Ehm, tijd voor iets Nederlands. Carmen Gomez, een dame die zowel pop, jazz, nou, blues zingt... heeft weer een nieuwe cd uitgebracht. dat is een cd, Carmen Gomez Things heet de cd... En daar komt uit 2018 nummertje All I Want. Fields of sunflowers flank the road on either side. Delirious yellow against incredible to a motel. It's run down and it's cheap. I wash my dirty face and I'm getting myself some coffee. In this little town, they sleep the right. van haar nieuwste cd Carmen Gomez Things. All I Want heette dit nummer. Het is ook leuke muziek. En dat laat ik wel horen. Jeff Woodridge, Afterglow van een cd'tje Andalusia. ja, heet de cd. Afterglow. Jeff natuurlijk zelf op de trompet. Eh, niet verkeerd. Leuke muziek. Zeker muziek voor de zondagochtend. En dat kan ik ook zeggen over de volgende. Dat is een Nederlandse Turkse zangeres. Haar naam is Karthu. I'm in Love van een cd Colors... die ooit volgens mij bekroond is met de publieksprijs voor een Edison. En dat was denk ik 2016. Dat is aardige, eh, een aardige zangeres. Zeker de moeite waard. Karsu. I'm in Love. Did you hear the rumors? They're all about me. Everyone's talking. Don't know if it's true. Let's ask myself. You don't about me. Everyone's talking. Don't know what to do. That's us well. blijft leuk. Karthoe. Eh, ja, dan kunnen we niet om Philip Katrien heen. Daar gaan we mee door tot de klok van 11 uur. En een nummertje getiteld November. En ik hoop dat je twee uur ook weer wilt luisteren... want het zijn mooie dingen op. Randy Porter, Kirk Whalen, Kendrick Scott... Eh, Jean en Marcus eh, Belor, de Stanley Clark Band... Victoria Tolstoy, Sal, uh, Jacob Collier, Sammy Davis... Don Sherry, Nena Sherry, Bexga, Nou, van alles... Zorg dat je erbij blijft. Ik zou zeggen, tijd voor koffie. Met, eens even kijken wat ik gezegd heb, Philip Katrien, november. Eh, Philip eh, Katrien. Eh, ja, het eerste uur zit er weer op van CFM Jazz. Er waren een paar kleine technische dingetjes... maar dat kwam ook niet echt goed. Het kon voorbereiden. En we gaan rustig door met de tweede uur zo direct... met hele mooie muziek. Ik heb al gezegd Kendrick Scott, Kirk Whalem... Randy Porter, Stanley Clark Band... Victoria Tolstoy, Jacob Collier, Sammy Davis. Nou, te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen, pak nog een bakje koffie... en blijf lekker zitten. Misschien met de krant, misschien zonder krant. Dus tot zo direct. See you na de klok van 11 uur. Die op dit moment er zo aan zit te komen.